De brief is een reactie op het manifest van Hugo Borst en Karin Gamers... voor betere verpleeghuiszorg. De 100 miljoen is in eerste instantie bedoeld om meer personeel aan te nemen... De staatssecretaris gaat samen met de sector nieuwe kwaliteitseisen voor verpleeghuizen opstellen. De brancheorganisatie van verpleeghuizen, Actis, berekende gisteren dat de uitvoering van het hele manifest anderhalf tot 2 miljard euro zou kosten. Geluidsoverlast wordt een steeds groter probleem voor de volksgezondheid. Over twintig jaar is herrie het grootste milieuprobleem voor de gezondheid, meldt het NTR-wetenschapsprogramma De Kennis van Nu. Geluidshinderen veroorzaakt slaapgebrek en stress en kan op de lange termijn leiden tot hartklachten, verhoogde bloeddruk en depressies. Enkele honderden Nederlanders overlijden daar jaarlijks aan. Vier betogers die vorig jaar maart meededen aan een demonstratie van de Nederlandse Volksunie zijn veroordeeld tot taakstraffen en boetes. Ze zijn volgens de rechter schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie van Joden. Ze hadden vlaggen bij zich met antisemitische leuzen en twee van hen droegen een anti-Joodse sticker op hun jas. De Sint-Jozefkerk in Tilburg doet aangifte tegen de producent van een pornofilm die zich afspeelde in de kerk. Er werden stiekem filmopnames gemaakt van een stel dat in de kerk seks had. De film werd uitgezonden op het kanaal van Kim Holland, die daar later ook excuses voor aanbood. Maar dat vindt de kerk volgens Omroep Brabant niet genoeg, omdat het kerkgebouw hiermee ontheiligd is. De pastoor zal daarom zondag een boetedoening uitvoeren. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen. Later vanavond gaat het in het midden en oosten van het land sneeuwen. Kan 5 tot 10 centimeter vallen. Het waait hard, het waait hard en vanmiddag wordt het nog 5 graden. Morgen guur met geregeld buien en aan de kust enige tijd storm. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg, 12 kilometer. Vertraging zo'n 20 minuten. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Utrecht bij Deil. 19 kilometer file, de rechte rijstrook is daar dicht. Vertraging meer dan een uur. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Harmelen, 16 kilometer, kost je ruim een half uur. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht, 9 kilometer. Ook daar is de vertraging 30 minuten. Na 27 vanuit Gorkum naar Almere bij Knopen Demnes, 16 kilometer. Ook daar is de vertraging een half uur. Door een kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Nieuwegein, 11 kilometer.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 En dan heb ik een verrassing, dan wil ik eigenlijk een 3-in-1 gaan draaien. Als uitzondering deze keer. Zandvoort zijn we weer een beetje wakker geworden. Goed, dan gaan we nu over naar een ietsje rustiger. Ik heb een 3-in-1 voor u uitgezocht. En wel van een hele lekkere rustige zanger. Gentleman Jim. En daar komt hij drie stuks achter elkaar. Drie in 1. smile. But when you're out somewhere, I feel so blue. I only hope and pray that you'll come back and then I'll never have to say there's that smile shouldn't care about the things you do.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 Yes, they found him there on the plains His hands froze to the reins He was just a hundred yards from Mary Ann he was just a hundred yards from there. in 1. Fred Kroonsberg, raadslid van het CDA, heeft om hem moverende redenen afscheid genomen van het Zandvoortse gemeenteraad. In een brief aan de voorzitter van de raad, burgemeester Niek Meijer, maakte Kroonsberg dat bekend. Hierbij laat ik u weten dat ik vandaag mijn lidmaatschap beëindig. Persoonlijke omstandigheden en verjonging van het CDA-vertegenwoordiging in de raad liggen hier aan de grondslag. Ik heb het een eer gevonden om de afgelopen periode als raadslid mijn bijdrage te leveren... en wens wensen ieder het allerbeste in de resterende raadsperiode, schrijft hij. Kroonsberg is deze raadsperiode lid geweest van de fractie van het CDA. Eerder was hij fractielid van de Partij van de Arbeid in de Zandvoortse Raad. Zijn opvolger staat al klaar, dat is Jan Beelen. Beelen zal met zijn 21 jaar het jongste raadlid worden van Zandvoort en omstreken. this was all evenementenagenda van januari. De 15e, Jazz in Zandvoort met Deborah J. Carter. Theater de Krocht, aanvang om half drie middags. Ook de 15e, New York Surf. Watersportvereniging Zandvoort van 10 uur tot 8 uur s avonds. De 20e tentoonstelling van Mondriaan tot Dutch Design. Zandvoort Museum, opening om 3 uur. De 22e Classic Concert. Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Protestantse Kerk, aanvang om 3 uur. De 22e, Open Dansmisdag, Dansschool Polderman... in Theater De Krocht, aanvang om half drie smiddags. Unchain my heart Baby Let me be Cause you don't care Well, please set me free. Unchain my heart. set me free. Westkust weerbericht. Ietsje later, maar daar is hij dan. Het was vandaag over het algemeen bewolkt. Maar nou ja, dat was ook logisch. Maar vanochtend kan het hier en daar nog even de zon tevoorschijn komen. Het was aanvankelijk droog, maar later vanmiddag ging vanuit het zuidwesten regenen en motregenen. De vrij krachtige tot krachtige westenwind nam later in kracht af... en de temperatuur steeg vanmiddag naar een maximum 6 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt... en de regen wordt gemengd met smeltende sneeuw. De temperatuur daalt aan een graad of 2 boven het vriespunt. Morgen wordt een gure dag met af en toe zon... maar ook met enkele winterse buien. Ofwel buien die vergezeld kunnen gaan van hagel en smeltende sneeuw. De temperatuur stijgt buiten de buien om naar een graad of 5. Maar tijdens de buien is het een paar graden lager. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is krachtig over land en hard tot stormachtig aan zee. Voor het gevoel wordt het echt onaangenaam koud. Na morgen komt het ook in het weekend tot enkele buien... maar tussen de zon daardoor schijnt de zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 3 tot 5. De volgende week wordt het geleidelijk kouder... met in de nacht vorst en, vannacht, en vanaf woensdag overdag geen temperaturen meer boven nul. I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear it's because you are here, you're the nearest thing Learn learned my name And it's telling me that things are not the same In the leaves on the trees And the touch of the breeze There's a pleasing sense of happiness for me There is only one wish on my mind When this day is through I hope isso sei.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 Genieten van jazzmuziek. Een betere besteding van de zondag kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. De jazzconcerten in Theater de Krocht zijn inmiddels een begrip geworden in de Nederlandse jazzscene. De muzici komen maar al te graag optreden in de prachtige theaterzaal die over een uitzonderlijke akoestiek beschikt.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 Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. U hoort straks even van hem wat hij allemaal voor ons in petto heeft. Thomas. Jij bent niet guilty, hoor. <laughs> hey, vertel eens even, wat heb je voor onze luisteraars in petto? Eh, nou, om kwart over zes heb ik de top vijf games. Ja. En om half zeven heb ik eh, nog steeds... Nou ja, klinkt eigenlijk eh, ondertussen volgens mij is dat dier van de maand. <laughs> maar Rufus. En dan om kwart voor zeven de evenementen... nee, sorry. Om kwart voor zeven het weer. En dan om kwart over zeven de evenementen. En om half acht de top vijf films. Ja. Ja, maar Rufus, is dat een speciaal beest of zo dat hij niet weg wil? Nou ja, Wat is het, een kat? Nee, een jachthond. Een, jachthond? Dat was toen eh, een kruising van een jachthond. Oh ja, dat was het. Dat hij met zijn kop in de vuilnisbak stond. <laughs> ja. ja, dat is wel jammer. Waarom is hij nog niet weg eigenlijk, weet je dat? Nee, dat zou dat, ik niet weten. Weet je niet, maar hij blijft gewoon, gewoon het dier van de maand. Ja, zoiets. Nou ja, misschien wordt het dier van het half jaar. Je weet het niet. <laughs> dat kan ook. <laughs> Oké. Nou, ik hoop in ieder geval dat het geen illusie is. Maar ik hoop dat hij gauw weg is. We hebben het ik I've been told about living like a star. Hotel oh, rich champagne and cash. sell your body and your soul. It's the price you pay. voor Rubens geen, illu eh, Rufus, Rufus geen illusie zijn. Hè? Laten ze hem opkomen halen. Want het is echt eh, het is een leuk hondje. Een jachthond. Ja, ik weet niet wat je met deze tijd een jachthond moet doen. Misschien dat dat het probleem is. Misschien achter de herten aan zitten of zo. Ik weet het niet. <laughs> dat zou kunnen. Maar ja, goed, we gaan, eh, we gaan weer wat anders doen. We gaan naar, een, naar Paul McCartney. We hebben net de Beatles gehoord. En we gaan nu nog even naar Paul McCartney. No Other Baby. answer for the women's sake. Mijn muziekboulevard zit er weer op. Twee uurtjes. Ik hoop dat u genoten heeft. ZFM volgt de uitzending met Jong Zandvoort.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 Natte Thomas de Jong. Tot 8 uur en gevolgd tot Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek... van zowel in als buiten onze regio. Kortom muziek die nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders.